Per jaar krijgen 3500 mensen tussen de 18 en 50 een beroerte. En dat is de afgelopen 12 jaar flink toegenomen de cel in voor moord zonder dat er ooit een lijk gevonden is gebeurt bijna nooit, maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs om een man uit Etteleur 17 jaar de cel in te sturen. Zijn slachtoffer was een Belg die 10 jaar geleden vermist raakte. Hij was naar Roosendaal gekomen om 10 kilo wiet te kopen en had daarop een flinke stapel cash geld bij zich. De man uit Etteleur wilde de Belg bestelen en dat liep uit de hand, zegt de rechter. De man is veroordeeld op basis van DNA-bewijs. Zo zat zijn DNA in de auto van het slachtoffer en werd er bloed van het slachtoffer gevonden in zijn eigen auto. Poetin heeft een speech gegeven op het Rode Plein in Moskou. Het was toch een beetje een bekend praatje, zegt mijn collega Iris de Graaf. Nou, opvallend was vooral dat er een speech was van Poetin in levende lijven. Want vooraf werd getwijfeld of hij wel aanwezig zou zijn op het Rode Plein vandaag. na de droneaanvallen op het Kremlin van afgelopen week... en alle veiligheidsmaatregelen die werden genomen. Vandaag is de dag van de overwinning in Rusland. Ze staan al onder meer stil bij het verslaan van nazi-Duitsland. En de Waddeneilanden zijn de laatste jaren zo populair geworden... bij mensen uit de Randstad dat burgemeesters en inwoners zich zorgen maken. Door al die rijke lui is er weinig meer over voor voor de eilanders zelf, zegt de burgemeester van Schiermonnikoog. Huizen worden opgekocht, eh, koophuizen waar soms met ja, tonnen worden overboden. En het toch lastig is eh, voor zeg maar, eh, mensen die wonen, werken en leven op Schiermonnikoog... om daar nog een eigen huis te krijgen. Nou, ik vind dus het vervelend dat Vlieland soms Fribiza wordt genoemd... en Schiermonnikoog Schiermonaco... Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek om erover te praten. Het weer, het oosten, noordoosten, is het op sommige plekken nog steeds droog. Maar ook daar gaat het vanavond regenen. Het is maximaal een graadje of 16 deze middag.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 Ik werd weer doelwit van gelukkig bullshit, elke nacht rijdt hij de vragen ah disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why, tell me why Can't you just make that's not how this works.